Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben zoals aangekondigd hun veto gebruikt... bij de stemming in de VN-veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Van de 15 leden van de Veiligheidsraad stemden er 12 voor... maar door het Amerikaanse veto blijft Palestina bij de Verenigde Naties... de status van waarnemer houden. GroenLinks-PVDA wil meedoen in de formatie als de vier rechtse partijen er niet uitkomen. Dat zei fractieleider Timmermans in Nieuwsuur. Eerder zei hij dat hij voor zijn fractie geen rol zag. Maar nu de formatie al bijna vijf maanden duurt, verandert dat. Met de PVV wil Timmermans niet in zee, maar met de VVD wil hij best onderhandelen. Verder zei Timmermans dat het Kamerwerk hem tegenvalt. Het debat is harder en persoonlijker geworden en dat vindt hij niet leuk. Toch zegt hij dat hij bij de volgende Kamerverkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Wie muziek luistert waar natuurgeluiden in zitten... kan daarmee bijdragen aan natuurbescherming. Dat komt door afspraken die zijn gemaakt over auteursrechten. Artiesten die bijvoorbeeld geluiden van vogels of krekels in hun muziek verwerken... kunnen vanaf nu de natuur als meewerkende artiest aanmerken. Een deel van de royalties gaat dan naar natuurorganisaties. Op Spotify is al een playlist te vinden van nummers met credits voor de natuur. De initiatiefnemers van de afspraken hopen zo 40 miljoen dollar bijeen te brengen voor natuurbehoud. Darter Michael van Gerwen heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen in de Premier League. In Rotterdam verloor hij al in de eerste wedstrijd met 6-4 van Luke Humphries. Daardoor zakt van Gerwen in de competitie naar de vierde plaats. In Rotterdam werd de twaalfde speelronde van de Premier League gespeeld. Er volgen er nog vier. Daarna gaan de vier beste spelers door naar de play-offs in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regenachtig bij een graad of 7. In de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien.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 We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do sharing what was true. Oh, I said, that's all there's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there.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 Dance all days, love. Dance all days. That's all days long. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst. And in her eyes two sapphires blue. And you need her and she needs you. Christ. When I, you, and everyone we knew to believe, to share what was true, oh, I said, that's all day's love.